Jan van der Putten met het NOS-journaal. Defensiepersoneel krijgt vanaf maart 1% loonsverhoging. Dat is de eerste verhoging in twee jaar. Minister Hille heeft dat afgesproken met de vakbonden. Verder zijn ze het eens geworden over een sociaal plan. Bij Defensie moeten de komende jaren 6000 mensen weg vanwege bezuinigingen. Het overleg tussen Hille en de bonden heeft tijdenlang stilgelegen. De Tweede Kamer voelt weinig voor een ceremonieel koningschap. De Kamer debatteert nu met premier Rutte over de begroting van het Koninklijk Huis. En veel partijen vinden dat er iets moet veranderen. Maar het idee van onder meer de PVV om de koningin uit de regering te halen, haalt het niet. Niet alleen de regeringspartijen VVD en CDA zien er niets in, maar ook oppositiepartij PVDA is tegen. In het debat kwam ook het vicepresidentschap van de Raad van State aan de orde. Als opvolger van de huidige vicepresident Cenk Willink wordt vaak CDA-minister Donner genoemd. Een deel van de oppositie vindt dat een minister niet zo naar de Raad van State kan overstappen. Het is nog steeds onzeker of Slowakije instemt met het versterken van het Europese noodfonds. In de hoofdstad Bratislava wordt er al uren over gedebatteerd. Volgens premier Radicova moet Slowakije zijn verantwoordelijkheid nemen... omdat de financiële problemen in Europa en de wereld anders alleen maar groter worden. Ze waarschuwt dat het kabinet valt als er geen akkoord komt. Slowakije is het laatste euroland dat nog moet instemmen met het versterken van het Europese noodfonds. Het aantal mensen met tuberculose is voor het eerst gedaald. Er zijn nu wereldwijd 1,4 miljoen mensen met TBC. Het laagste aantal in 10 jaar, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In 2003 waren er nog 1,8 miljoen mensen die aan de ziekte leden. Vooral in China, Brazilië, Kenia en Tanzania is grote vooruitgang geboekt. In China daalde het aantal sterfgevallen aan TBC de afgelopen 20 jaar met 80 procent. Het weer nog vanavond en vannacht op de meeste plaatsen regenachtig. Minimumtemperatuur 9 graden. Ook morgen bewolkt en regenachtig. Minder wind en het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan 60 files, bij elkaar 250 kilometer. Ik noem de files van 6 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen het knooppunt Eemnes en de afrit Bunschoten 6 kilometer. De andere kant op tussen Barneveld en Eembrugge 9. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en knooppunt Deil 6. A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade 6. A9 Diemen richting Alkmaar tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer 7. De A10 West naar Zaanstad voor de Koenten 07. En op de A10 Zuid richting Amersfoort tussen Oud-Zuid en knooppunt Watergraafsmeer 6. A12 van Utrecht naar Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en Bunnik 7. De andere kant op tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn 6. A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen Delft-Zuid en knooppunt Kleinpolderplein 5. A15 vanuit Europoort. Er staat bij Spijkenisse 5 kilometer. De andere kant op tussen Hoogvliet en Spijkenisse 5. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 7. A20 richting Gouda tussen Spaanse polder en Rotterdam-Krooswijk 6. A8 van Utrecht naar Amersfoort. Tussen Soesterberg en Amersfoort Vathorst 12. De andere kant op is een ongeluk gebeurd. Tussen Strand Nulde en Knaalpunt Hoevelaken staat 10 kilometer.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 have an opinion. Should I be quiet just because I'm a woman? Call me a bitch because I speak what's on my mind. Guess it's easier for you to swallow if I sat to smile. When a female fires back, suddenly think I don't know how to act.